Gert Kluuk met het NOS journaal. De Britse parlementsverkiezingen zijn zo goed als zeker gewonnen door de conservatieven. Toch halen de Tories waarschijnlijk geen absolute meerderheid. Na het tellen van ruim 90% van de stemmen staat de partij van David Cameron op een winst van ruim 80 zetels. Labour van premier Brown levert er bijna 80 in. Opmerkelijk is verder dat liberaal-democraten de winst in de peilingen niet hebben kunnen omzetten in winst. De Britse partij De Groene haalt voor het eerst een zetel in het lagerhuis. In de Golf van Mexico is begonnen met het plaatsen van een afsluiter voor het olielek. Het is een stalen constructie van bijna 100 ton die als een soort omgekeerde trechter op de oliebron wordt geplaatst. Het is voor het eerst dat het systeem op deze diepte wordt gebruikt. Op de trechter wordt een stalen buis gemonteerd waarna de olie in het laadruim van een schip moet stromen. De olie die op zee drijft is in brand gestoken om te voorkomen dat het de kust bereikt. In Ierland zijn weer vliegvelden gesloten vanwege de aswolk van de IJslandse vulkaan. De sluiting van vijf luchthavens in het westen van het land duurt tot zeker twee uur vanmiddag. Het vliegveld van Dublin blijft wel open. Door de noordenwind drijft er nu een grote aswolk boven het westen van Ierland. Als de as ook de hogere luchtlagen bereikt, zal Eurocontrol de transatlantische vluchten omleiden. In Amerika wordt overleg gevoerd over de schrikbarende daling van de aandelenkoersen gisteren. In een uur tijd daalde de Dow Jones-index 1000 punten. Dat is nooit eerder voorgekomen. De Griekse crisis kan niet alleen de oorzaak van de daling zijn, zeggen analisten. Mogelijk heeft een beurshandelaar bij een order per ongeluk drie nullen te veel ingevuld. Waarna computers van de automatische aandelenhandel op hol sloegen. Het weer bewolking, regenachtig, maximaal rond 10 graden. Op de Wadden staat een stevige noordoostenwind. Ook morgen veel bewolking en af en toe regen. Met 12 graden wordt het dan wel iets zachter.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 Moment in Madrid zitten we alweer in het tweede uur. ZFM Jazz. Op deze, ja Tom, het spijt me heel erg, maar het is, ik vind het een beetje somber buiten. Begint u inderdaad eh, ja, we, moeten gewoon maar lekker eh, naar de radio blijven luisteren. Want het volgende uur wat wij gaan presenteren... Het jammer dat, er, dat, dat er eigenlijk geen hoorspelen meer zijn op de radio. Nou, wat let je om een team samen te gaan stellen. Een soort, eh, ja, wat had je vroeger? We hebben ooit wel eens eh, gedacht eh, omdat uh, het openluchtspel wat toen in Zandvoort is uitgevoerd, om dat als hoorspel te oh, gaan verwerken. Maar dat is er nooit van gekomen. Nee, nee, nou goed. Dan moeten we eens dus toch eens misschien met Pieter Jouwstra, want hier had haar geloof een behoorlijke vinger in de pap, niet? Ik dacht het wel, ja. ja. En hoe is ze ook weer? Sonja Koper. Ja, ja, ja, ja, ja, maar die zie ik nooit meer hier zo. Maar goed. Goed, dit was dus uh, Cold Charters Moment in Madrid. En eh, ja, ik, we zeiden dat al in het eerste uur. We zijn onze stoffige kasten zijn we ingedoken. En we hebben de meest fantastische jazz in het eerste uur aan u kunnen presenteren. En dat gaan we natuurlijk ook doen in het tweede uur. Tom, wat heb jij neergelegd? George Gershwin heeft eh, over de jazz natuurlijk prachtige muziek nagelaten. Zelfs uit de opera uh, Porky and Bess. Hoewel dat misschien niet de bedoeling is geweest, maar... Luister naar een prachtige ballad uit die opera, I Love You Porking. Bijna fluisterend gespeeld door Joe Henderson en door een paar instrumenten begeleid. Onder andere door John Scofield op de gitaar. hoefde ik niet af te stoffen, want deze heb ik eh, van de week gekocht. Een bijzonder album uit 1980 eh, van Sarah Vaughan, waarin ze, waarop ze alleen maar muziek zingt van Duke Ellington. Sarah Vaughan eh, was natuurlijk een zangeres met een gigantische, gigantische stem. Ze kon 3,5 octaaf bereiken. En dat demonstreerde zij dus ook eventjes hier in deze Chelsea Bridge. Ze zeiden wel eens van haar, ze heeft een stem als een kathedraal. Het is ook zo. Ja, Tom, wat heb ik nou weer tevoorschijn getoverd? Nou, <clears throat> een van de mensen die ik ooit mocht, eh, live mocht beluisteren in eh, Scheveningen... toen ik dat uh, Jazz Festival daar nog bezocht... was Mel Tormé. En dat was natuurlijk een jazz groener die ontzettend veel muziek heeft gemaakt en ook opgenomen. Ik vond in mijn verzameling een cd en dat was het jazzfestival in Japan in 1990. En als je daarnaar luistert, dan word je alleen maar blij. Hij eh, speelt met een, met een groot orkest van eh, Frank Wes, maar ook met kleine combo's kon hij behoorlijk uit de west, weg. Ik heb een stuk uitgezocht, ooit geschreven door de bekende Braziliaan Antonio Carlos Jobim. Luistert nu naar Mel Tormé in Wave. So close your eyes. That's a lovely way to be. Aware of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream. Together, what a range on this song. You can't deny. Don't try to fight the rising sea. Don't fight the moon, the stars, and don't fight me the fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. When I first saw you, the time was half past three. When your eyes met mine, it was eternity. And now we know the wave was on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me loneliness goes whenever two can dream a dream. Shadobidon, bodo, that's Joby. Shadabadadadwee, doo doo doo doo. Joe Beam, Antonio, Carlos, Joe Beam. He's the king, the creator, and the master of the bossa nova. Joe Beam shoe but the day shut the day will do the dot day shut the day will do the dot day joe b joe b shaba da da do hanamenu na do di da do day shaba da da do she do but do di da do day she do did all when I first saw you. The time was half past three. When your eyes met mine, it was eternity, and now we know the wave was on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together together. Can you all sing that word with me together? Everybody, together. Nice and loud. Together. Stick with me. Wherever we go, whatever we do, we're gonna go through it. Through thick and through thin, all out or all in, wherever we've been, it's together. We stroll the lane together. Tall and tan, young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. When she passes, each boy she passes goes. chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp. A little Gershwin never hurt no one. I'm gonna sing some, cause everybody likes Gershwin. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible ain't necessarily so. Summertime and the living is easy. Fascinating rhythm got me on the go. Fascinating rhythm, I'm on the quiver. Cha-ching, ka-ching chong, ka-ching ka-chong ka-chong, ka-chong chong, ka-ching ki-chong ka-chong chong chong, ching chong chong chong, ching chong chong chong, ching chong chong chong, ching chong chong ching chong chong chong chong ching, ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ka ching ching ching ching ching ching ching cha ching ching ching ching ching twing ching ching ching ching ching ching ching ching ching chew it chew chew it chew chew it chew ching ching ching chew it chew chew it chew chew it chew ching chong chong ching chong chong ching ching ching ching ching ching twing ching ching ding ching it do get do go ding it do ding cha ching ching do do do ching ching ching ching ching ching ching ching chong chong ka chu chong ka chu chong ching chong ka chong chong chong chong chong ching kong chong chong chong ching gong chong chong chong chong chong ching gong don't be afraid just care sunset too. for you the same old way. Seems I can't escape from the past, and your face keeps holding me fast. Each tomorrow seems like yesterday. forget those happy yesteryears that have left a rosary of tears. Your face beams in my dreams, spite of all I do. of you. Days I knew with you are just a memory, just a memory. Sermel Tourmee in eh, Memories of You. En natuurlijk eh, subtiel begeleid door Ken Peplowski op een klarinet. En dat is toch een instrument wat... Hoe heet in man? Ken Peplowski Nooit van gehoord natuurlijk. Maar ja, hij kan wel eh, klarinet spelen. Ja. Dit was ook weer uit een, uit een concert, een uh, jazzfestival in Japan. En dan is waar niet, niet, niet in 1990 zoals het vorige nummer Wave... Maar in 1992, dus twee jaar later. Fantastisch. Tom. Ja, de helaas in 2005 overleden zingende pianiste Shirley Horn kon swingen als de beste, maar ze was toch het best met de ballads. Luister naar haar in I Could Have Told You So, waarin zij wordt begeleid door Frank Wetz op de fluit, op de dwarsfluit en op de trompet, de gestopte trompet van Joe Newman. I could have told you she'd hurt you, she'd love you a while, then desert you. If only you'd ask. have told you so. I could have saved you some crying. I could have told you she's lying. you are in love. I didn't want to know. I see her now. As I turn and toss and try to sleep. promises she'll never keep. Dit was eh, de bekende St. Louis Blues van W.C. Handy. In een modern arrangement, hoewel de opname ook al weer uit 1958 dateert. We hoorden uh, Cannonball Adderley weer eh, op de altsax en hij werd begeleid bij de big band van Jill Evans. Nou heb ik eens iets op de tafel eh, neergelegd, op de draaitafel neergelegd. En eigenlijk op speciaal verzoek is dat. En ik, nou, verzoek. Ik weet dat onze jazzpromotor van de krocht, eh, Hans Rijmers, daar een grote, grote fan is van big bands. Klopt. En eh, ja, wij zeuren steeds als hij hier in het programma is. Misschien komt hij volgende week in de uitzending. Ik weet het niet, meer goed. Want volgende week is er natuurlijk weer wat in de, in de krocht. Ja, geen tutelaar. Ah, dus goed. Zal weer om half drie beginnen, denk ik. Maar goed, daar zullen we eh, Hans nog wel over vragen. Maar hij is een groot liefhebber van big bands. En eh, wij maar zeuren dat hij dat eens een keertje in de zomer naar Zandvoort moet halen. Het is hem tot op dit moment niet gelukt. Weet je wat het probleem is? Nou, big band betekent ook big money. Ja, dat is het waar. Maar goed, ik heb voor hem een, eh, een stuk uitgezocht of een cd gevonden. En dat is van de tot voor kort voor mij onbekende big band. En dat is de New Metro Metronome Big Band. En Schitterende gratis cd. En je weet, daar ben ik als echte Nederlander gek op als iets gratis is. Zoals als eh, gastsolist hebben ze Pim Jacobs, dus dan ook niet de minste. En ik heb een stuk van deze hele mooie cd uitgezocht. Een stuk van eh, ooit gemaakt door Michel Legrand. In een arrangement van Kees Smal. En een solo van Wil Jaspert op de tenor. Luistert u naar What Are You Doing the, the Rest of Your Life. samen met eh, de tenor van Stan Katz... in het door Richard Rogers en Ron's Hart geschreven... It Never Entered My Mind. Tom. Ja, Joy Williams heeft eh, veel gezongen bij de band van Count Basie... maar met zijn bariton was hij ook een prachtige blueszanger. Luister naar hem in 5 o'clock in de morning... waarin hij wordt begeleid door onder andere jouw favoriete... Nee, nee, niet jouw favoriete Fibrofonist, eh, maar wel je favoriete instrument. instrument. Bespeeld door Miles Jackson en op de tenor <laughs> Joshua Redman. the street with me. It's five o'clock in the morning and no one on the street with me. And I'm evil, tired, and lonely. And you're not where you ought to be so happy, baby. If you were where you ought to be this morning, I'd be so happy, baby. If you were where you ought to be. down because you're not here.